Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. In Arnhem zijn 24 mensen opgepakt voor rellen in een woonwijk. Meerdere nachten achter elkaar was het raak. Jongeren staken zware knallers en vuurpijlen af. En ze staken ook van alles in de fik. Maar volgens de burgemeester van Arnhem gingen niet alleen jonge mensen tekeer. Het zijn vaak hele volwassen mannen, althans eh, volwassen qua leeftijd... Eh, die soms ook eh, gewoon hun eigen kinderen meenemen. Eh, en die hun kinderen soms ook aanmoedigen. en excuses voor het woord. Maar gooi vuurwerk naar de kutmongolen. waarmee bedoeld wordt de politie. Er zijn tot nu toe 24 mensen opgepakt, maar de burgemeester denkt dat dat er nog wel meer worden. Hij wil ook dat de daders alle schade terugbetalen. Thierry Baudet wil dat Forum voor Democratie wordt opgesplitst. De hele week is er al gedoe binnen die partij. In het tv-programma Goedemorgen Nederland zei Baudet dat hij er niet meer uitkomt met de andere leden... en dat dus iedereen maar zijn eigen weg moet gaan. Een ongeluk op de A58 in Zeeland vanochtend. Een buschauffeur schrok enorm toen er ineens een hert overstak. Hij week uit en belandde daardoor op de vangrail. Niemand raakte gewond, het hert ook niet. De vangrail wordt de komende uren gefixt. Onder grote belangstelling is het lichaam van Diego Maradona overgebracht naar het presidentieel paleis in Argentinië, in Buenos Aires. Daar kunnen fans de komende dagen afscheid nemen van de voetballegende. Aan de andere kant van de wereld is het verdriet niet minder groot. Napoli, de club waar Maradona grote prijzen mee won speelt vanavond in de Europa League. Correspondent Mustafa Margadi. De verwachting is wel dat ze natuurlijk stilstaan bij het overlijden van eh, Maradona. Maar ja, in het stadion is dat natuurlijk zonder publiek. Ehm, toch verwacht ik dat er veel supporters naar het São Paulo Stadion komen... om iets te doen ter ere van Maradona. Dat deden ze gisteravond ook. De burgemeester van Napels wil het stadion zo snel mogelijk vernoemen naar Maradona.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 het is 26 eh, november. Nog 35 eh, dagen tot het einde van het jaar. Welkom bij eh, ZFM Live Dromenzee. Leuk dat je weer luistert. En laten we eens even terugkijken. Nou, op deze dag, wat is er nou allemaal gebeurd? Nou, in 1442, wie weet het niet, opende Renier van Arkel het Zinlozenhuis. En dat was het allereerste psychiatrische instelling van, van Nederland. En in 2005 in Melbourne werd Jury van Gelder, de Lord of the Rings... voor het eerst wereldkampioen in de ringen. En uh, even kijken, ja, daarna, het eh, is natuurlijk een veel bewogen leven nog geweest. Maar eh, het blijft natuurlijk een topsporter die fantastische dingen heeft laten zien. En, ja, en deze vind ik toch ook wel heel erg mooi. Vandaag is jarig Tina Turner. En, en Tina Turner is geboren in 1939. Dus zij is, even snel uitgerekend, 81 geworden vandaag. En nou ja, ik denk dat, dat iedereen het op een gegeven moment in zijn leven wel eens heeft geprobeerd om te dansen als Tina Turner. Maar dat kan alleen zij. Eh, geweldige vrouw. Ze, heeft, eh, eh, ze brengt nog steeds singles uit. Ze brengt nog steeds muziek uit. Het is nog steeds populair. En laten we voor haar 81ste verjaardag als eerbetoon een nummer draaien. Hier is Tina Turner samen met Dave Bowie. Tonight. in the sky. alle vrouwen, alle vrouwen op het bal. En dat is te veel om van te houden, dokter, er is een spoedgeval. Ik heb een groot hart, dit hart is zo groot. Het wordt nog mijn dood, dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart neem een ochtend als vanochtend. Vroeg op en de zon die scheen. Opgeruimd loop ik naar buiten. En ik zie een meisje, ik denk alleen. Ik dacht dat ze naar me lachte. Dus vrolijk lach ik naar haar terug. Maar die boom was haar vriend. Dokter, komt u vlug. Ik heb een grote zo groot. Het wordt nog mijn dood. Dit hart is zo groot. Ik heb een groot hart. Een groot hart. Dokter, straks is het weer lente als u begrijpt wat ik bedoel. Al dat moois langs herenwegen. En dat geeft me dat gevoel. Loop je maar zonder een auto. Ik stoot dagelijks vijf keer mijn kop aflevering 4 van Dromenzee. En eh, we hebben weer een ramvol programma. Daar gaan we even zo doorheen, maar niet voordat we naar de headlines hebben gekeken. Nou, eh, er is een, eh, een, een, rommelige echtscheiding in, in Den Haag bezig. Jerry Baudet en het Forum voor Democratie liggen behoorlijk met elkaar overhoop. En nou ja, het, het, lijkt een, het lijkt een dagelijkse soap die, die je elke dag een keer kunt volgen. En ja, ook de discussies over die komende periode gaan, zijn heel erg bezig als het gaat om wintersport. Dus kun je wel of niet skiën? Nou, ik liep eh, gisteren door het dorp en daar eh, hoorde ik ook al wat mensen... die, die echt bang waren dat hun jaarlijkse trip eh, ja, niet door kon gaan. En het is een beetje verschillend. Italië zegt liever niet. even kijken. Zwitserland, die, is, die is gewoon open. Frankrijk zegt dat ze waarschijnlijk niet open gaan. Oostenrijk weet het nog niet. Hoopt dat ze open gaan. Dus het is allemaal heel erg onzeker. En nou, heb je zelf nou plannen? En hoe, hoe, ja, hoe ga jij ermee om? Bel gerust naar de studio 023 573 0393. en laat het horen. Even kijken, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we hebben natuurlijk de top wie wat waar. En eh, ja, dit nummer wat hieronder hoort, uh, dat draait niet voor niks. Dat is natuurlijk de bekende tune van Star Wars. Want vandaag gaat de top wie wat waar over de ruimte. En eh, verder hebben we vandaag natuurlijk heel veel muziek. Bellen we in het tweede uur met eh, Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Want meestal gaat in Dromen Zee gaan we het over mooie dromen. Maar we kunnen het ook wel eens één keer over een nachtmerrie hebben. Over als je, ja, online iets koopt en het gaat niet goed. Eh, daar weet Gijs alles over verder hoe je dat kunt voorkomen.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 En dit is de top wie, wat, waar. Met vandaag drie platen Over de ruimte, over de ruimte, over de ruimte. Trek je ruimtepak aan, doe je helm op, ga in een stevige stoel zitten en hou je vast voor een muzikale reis tussen de sterren. All second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go 30 seconds and counting. report, it feels good. 2 minutes, 25 seconds. 20 seconds and counting. 2 minutes, 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, line. Welkom bij de top Wie Wat Waar over de ruimte. En eh, altijd leuk om weer eh, de inzendingen binnen te krijgen. De eerste was natuurlijk DJ Jean, de launch. En eh, <laughs> ik denk na dit geweld zo op de vroege ochtend... dat een, een heel klein jazzmuziekje wel even op zijn plek is... om even iets tot rust te komen. En de volgende is een oude... Ja, ik, ik merk alweer dat het thema is, is heel breed. Want we kunnen echt van alle kanten op.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 time. place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one. nummer 2 van onze top Wie Wat Waar over de ruimte. En eh, het, het, blijft altijd leuk eh, om eh, van jullie allemaal... want de radio maken is eigenlijk best wel een beetje gek. Want je staat dus altijd in je eentje in de studio. Of soms met z'n tweeën natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk geen idee wie er altijd aan de andere kant van de speakers zijn. Maar doordat jullie reageren via telefoon en ook via Instagram op ZFM Live... laagstreepje Dromenzee, ZFM Live, laagstreepje Dromenzee... heb ik toch een beetje het gevoel dat we het samen doen. Want het is natuurlijk radio voor jou, maar ook door jou. Hè? Je kunt natuurlijk eh, zelf helemaal bepalen wat je, hoe het eruit ziet, het programma. Eh, we gaan naar nummer drie. En eh, het, het is lastig, de eerste twee zijn altijd heel makkelijk... maar de derde moet je altijd keuzes maken, want er komen er zoveel inzendingen. Dus kreeg natuurlijk uh, Space Oddity van, van David Bowie. even kijken, wat is er nog meer? Komt er nog meer binnen? Nou ja, nog een hele, hele hoop. Ehm, maar nu druk ik gewoon een beetje mijn eigen zin door... want ik ben namelijk altijd groot fan al jaren van Jamiroquai. En die hebben een paar prachtige nummers over de ruimte gemaakt, waaronder deze, Space Cowboy, Jamiroquai. Everything has got and round Oh, I'm here again. With a sunshine smile upon my face, my friend, a glass at hand. In all my head, I bet. Eh, de top wie wat waren over de ruimte. Met uh, achterin volgens DJ Jean met The Launch. Elton John met Rocketman. En Jamiroquai met Space Cowboy. En eh, om weer terug op aarde <laughs> te, landen was dit toploader. Met Dancing in the Moonlight. Hey, laten we even kijken naar de headlines van vandaag. we hadden het net al even over de boedelscheiding. De voorgestelde boedelscheiding van Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Want nadat hij zich eerder had teruggetrokken... zegt hij nu toch weer dat hij, dat hij door wil gaan. Dat hij de partijnaam wil houden, want die heeft hij bedacht. En eh, nou, dat wordt eh, één groot moddergevecht zo te zien. Ehm, eh, dan kijken we nog even verder. dan zegt de wereld de gezondheids zegt dat we eigenlijk allemaal te veel bewegen. Nou, of te weinig bewegen, niet te veel. en dat is dit jaar natuurlijk niet beter op geworden. Dus vier op de vijf mensen schijnt, vier op vijf volwassenen schijnt te weinig te bewegen. Nou, nou ik denk dat we het in, eh, in Zandvoort op zich altijd wel weer goed doen. Omdat we natuurlijk die heerlijke duinen en het strand... en we kunnen natuurlijk makkelijk naar buiten. Dus, eh, dus dat is altijd enorm eh, onze mazzel en, genieten. Maar, maar wel iets om op te letten. Dus, en dat is ook altijd mijn, mijn tip aan iedereen. Hè, ik bedoel, ZFM kun je ook gewoon op je oortjes ontvangen... als je lekker buiten loopt. Dus ook vandaag ga heerlijk naar buiten. Ehm, even kijken, wat is er nog meer? gisteravond won eh, Ajax met 3-1 eh, van FC Mietjelanden. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En daarmee zijn ze zeker van een overwintering in Europa. Want eh, ofwel in de Champions League, maar in ieder geval ook anders in de Europa League. Ehm, we blijven het nieuws voor je in de gaten houden. En nu eventjes de volgende plaat. BTS, Dynamite. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. So watch me bring the fire, set the night light. on. Get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. Huh. dat waren een hele hoop dingen door elkaar. Ik wilde inderdaad een verkeersupdate geven. Maar het goede nieuws is dat eh, alle, alle, alle opstoppingen van vorige week... Uh, de, spoorweg of, de spoorwegovergangen is allemaal weer verholpen. Dus je kunt weer makkelijk overal heen en weer rijden. Maar waar ik nog benieuwd naar ben... en ik was benieuwd of een van jullie me daar misschien mee zou kunnen helpen ik ben zo benieuwd wat er nou eigenlijk gebeurd is. Want ik ben een paar keer er langs gereden, maar ik zag heel veel containers... en ik zie nieuw grind op het spoor liggen. Maar wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Het zal ongetwijfeld iets met volgend jaar, met 5 september... en de Formule 1 te maken hebben en de spoorcapaciteit. Maar wat is het nou precies? Dus eh, nou, misschien uh, weet een, vinden jullie dat. Dan eh, bel gerust naar de studio 023 573 0393. we gaan zo weer eventjes door naar het weer voor de komende dagen... En eh, daarna gaan we natuurlijk eventjes nog weer terug in de tijd kijken naar een eh, plaat en zijn verhaal. Maar eerst Jesse Day, Price Tag. bring back the beat, and then everyone sings. It's not about Het weer voor de komende paar dagen. Ehm, vandaag en morgen natte dagen, maar niet heel koud. En in het weekend wordt het kouder. Ik ga even kijken om het precies te zijn. Het, eh, de temperatuur daalt naar een graad of 5. Met eh, op maandag zelfs eh, kans op vorst. En volgende week wordt het, gaat dan de temperatuur vanaf dinsdag weer omhoog naar een graad of 10. Dus van een echte winter kunnen we nog niet helemaal spreken. Maar ehm, wel even een paar koudere dagen. Dus het voelt wel een beetje als winter aan. Hey, ehm, we hadden het net al even over de headlines, maar uh, gisteren was natuurlijk het grote nieuws... het overlijden van, ehm, van Maradona. En eh, ja, toch wel een van de allergrootste voetbaliconen van, eh, van, de, van de vorige eeuw. En misschien wel ja, in veel ogen de beste speler ooit. En ehm, ja, of je nou een voetballiefhebber bent of niet... als je ooit een keer YouTube hebt geopend... dan heb je deze zeker gezien. Het fantastische filmpje van Maradona met zijn losse veters en een bal hoog houden. Opus. Life is life. En elke week dan draaien we, zoeken we een plaat met een verhaal. En eh, nou ja, deze is, eh, misschien herken Even kijken of je hem herkent. Dit zijn de Chi Lights uit 1970. En nu begint hij bekend voor te komen. Are You My Woman, Tell Me So. Maar het nummer werd pas echt bekend in 2003, toen Beyoncé ermee aan de haal ging. deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, Cause I know I don't understand just how your love can do it no to my friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you.